nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een ladingsinspecteur wordt verdacht van betrokkenheid... bij de smokkel van 200 kilo cocaïne via de haven van Rotterdam. De cocaïne werd eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen... van een kolenschip uit Colombia. De ladingsinspecteur had toegang tot veel haventerreinen. Of hij bij meer zaken betrokken is, wordt nog onderzocht. In het noordoosten van Syrië zijn bij een aanval van IS zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens Koerdische en Syrische activisten 15 gewonden. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De aanval was in een dorp dicht bij de grens met Irak, waar ook een tijdelijk opvangkamp is voor mensen die uit IS-gebieden zijn gevlucht. Strijders van de terreurgroep zouden het dorp zijn binnengeslopen en een verrassingsaanval hebben uitgevoerd. Hongaarse chauffeurs die in opdracht van Nederlandse transportbedrijven internationale transporten verrichten, hoeven niet betaald te worden volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in een zaak die de FNV had aangespannen. De rechter voerde onder meer aan dat de chauffeurs slechts tijdelijk in Nederland werkten en dat het merendeel van het transport plaatsvond in het buitenland. In Den Haag is een begin gemaakt met het vervangen van de omstreden bankjes bij haltes van het openbaar vervoer. Het zijn de bankjes met gaatjes waarin kinderen met hun vinger vast kwamen te zitten. Ze moesten door de brandweer worden bevrijd. In totaal worden 1100 bankjes vervangen in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het zuiden nog regen. Het is ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het noordoosten opnieuw regen. Morgen trekt de regen weg, maar die komt later vanuit het oosten weer terug. Daarbij is ook enkele, zijn ook enkele onweersbuien mogelijk. Het wordt iets zachter met 14 tot 17 graden.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 Chora, Gata tá, me liga, mas tarde tá tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata tá, me liga, mas tarde tem balada. um Gustavo Lima e você A galera Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança.